Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Degene die de geheime Amerikaanse overheidsdocumenten heeft gelekt... is een jongen van in de 20 die werkte op een legerbasis. De Washington Post sprak met twee mensen die met hem in dezelfde chatgroep zaten. Deze jongen claimt hem te kennen en zegt dat het niet gaat om iemand die Rusland wil helpen. Any claims that he is a Russian operative or pro-Russian is categorically false. He is not interested in helping any foreign agencies with their attack on the US or other countries. In de ongeveer 100 stukken staat onder meer supergevoelige militaire info over de oorlog in Oekraïne en de relaties van de VS met China. In Amsterdam blijft een basisschool vandaag dicht vanwege een bedreiging, dat meldt AT5. De directeur zegt dat iemand gisteren een dreigement schreef bij een TikTok-bericht van een schoolmedewerker. Er is aangifte gedaan en de politie zoekt uit wie het bericht heeft gestuurd. Dit soort TikToks van premier Rutte en andere VVD-bobo's moeten we binnenkort missen. Is het friet of patat? Het is absoluut patat. Eh, dat, dat is echt heel belangrijk. Eh, patat. Nee, dat, ook, en mayonaise. Eh, dus daar gaan we ook, ook daar gaan we geen concessies aan doen. Dit is echt... nee, we gaan dat gewoon patat noemen. Het partijaccount gaat de prullenbak in vanwege de veiligheid. TikTok is Chinees. Veel landen en bedrijven maken zich zorgen... omdat de Chinese overheid misschien mee kan kijken in de data van gebruikers. En er wordt vandaag een raket gelanceerd die op zoek gaat naar ruimtejuice. Geen roddels over de sterren in dit geval, maar juice is een samenvoeging van de woorden Jupiter en ice. Dat zegt deze ruimtevaartdeskundige. Hij gaat natuurlijk naar Jupiter kijken en vooral de manen ook van Jupiter. En er is er eentje vooral heel erg eh, interessant voor ons, eh, Ganymedes. Dat is eh, sowieso de grootste maan in ons zonnestelsel. Het heeft een dikke ijslaag waarvan men vermoedt dat daaronder vloeibaar water en misschien ook spoor van leven zijn. Nou, dat is dus zo interessant dat er een onbemande sonde die kant op gaat om het te onderzoeken. En het weer nog af en toe zon, maar vooral veel wolken, wind en soms een bui. Vanmiddag is het vaker droog en is er meer zon bij 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat nog file bij De Hoek. 7 kilometer met een half uur vertraging.